Stubenitski met het NOS-journaal. In het westen van Oostenrijk zijn de toegangs... Door de zware sneeuwval zaten zo'n 20.000 toeristen vast. Vanwege lawinegevaar waren ook de skipistes niet open. Volgens de ANWB gaat het in de loop van de middag opnieuw flink sneeuwen in Oostenrijk. Er kan zeker een meter vallen. In Frankrijk zijn de grootste sneeuwproblemen ook voorbij. Bij een ziekenhuis in Roosendaal heeft een inbreker geschoten toen hij door een bewaker werd gepakt... De dief ging gisteravond het ziekenhuis binnen en probeerde vlak na het bezoekuur met een tas vol spullen weer naar buiten te lopen. Een beveiliger van het Brabantse ziekenhuis kreeg de dief op de parkeerplaats te pakken. Maar hij moest de man laten gaan toen die in de lucht schoot. Het is nog niet duidelijk wat de man gestolen heeft. Het Wouda-gemaal in Lemmer heeft zijn tienduizendste bezoeker van het jaar verwelkomd. Het oudste nog werkende stoomgemaal ter wereld is sinds dinsdag weer open voor publiek. Het wordt alleen gebruikt bij extreem hoge waterstanden en draait al de hele week op volle toeren. Volgens het waterschap Friesland komen de bezoekers uit het hele land en is er ook belangstelling uit het buitenland. Het Woudengemaal blijft tot zeker maandag water wegpompen. Op het EK schaatsen in Budapest heeft Martina Sablikova de macht veroverd. Op de 1500 meter bij de vrouwen was Sablikova veel sneller dan de concurrentie. Irene Wust kwam niet verder dan de zesde plaats. Claudia Pechstein werd tiende. Op de afsluitende 5000 meter verdedigt Sablikova morgen een voorsprong van ruim 4 seconden op Wust, die in het klassement tweede staat. Bij de mannen is alleen de 500 meter nog verreden. Van de favorieten reed Jan Blokhuizen het best. Hij werd derde en pakte veel tijd op andere toppers als Havard Bukku en Sven Kramer. Het weer wisselvallig en 9 graden. Er staat een vrij krachtige noordwestenwind. Morgen wisselvallig en de dagen daarna wordt het iets zachter. Dit was het NOS.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 Ik denk van nou, vandaag Disco on Ice. Laten we met de echte disco-klassieker beginnen. Over Disco on Ice hebben we straks uiteraard veel meer in dit programma. ZFM voor Zandvoort en de regio. En inderdaad, een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag luisteraars en hallo collega Albert-Jan. Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, welkom vanaf eh, een zonovergoten gasthuisplein. Het is lekker hè? Wederom drie uur live vanaf eh, eh, Zandvoort op zaterdag. Met natuurlijk de vaste items zoals er zijn om half vier de evenementenagenda. Om half drie het weerbericht. Eh, om half vijf het dier van de week en om kwart voor vijf het gedicht van de week. Ik heb drie inzendingen binnengekregen, dus eh, Rob, jij mag kiezen oh. welke van de drie het gaat worden. Verder natuurlijk veel eh, nieuws uit en rondom Zandvoort. We gaan inderdaad even, eh, we staan uitgebreid stil bij de Disco on Ice vanmiddag op de ijsbaan. Waar de, tweemaal DJ Roy 1 en Roy 2 aanwezig zullen zijn eh, van ZFM. Dus dat wordt een eh, disco spektakel. En het laatste uur natuurlijk nog veel sportnieuws. Er wordt natuurlijk geschaatst in Budapest en we hebben nog golfnieuws. En daarvoor gaan we naar Zuid-Afrika. En natuurlijk veel muziek. Ja, je zegt de zon schijnt lekker. Nou, dat betekent ook dat we lekkere zonnige muziek hebben vanmiddag tussen 2 en 5. Wat dacht je van deze? Hier is Baltimora en de Tarzan Boy. I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear zonnige muziek bij CFM op de zaterdagmiddag. De zon schijnt in al en je hoort Baltimora in de Tassenboy. Uiteraard uit de jaren 80, uh, eh, Albert Jan. Je, ja. Goed voor mij, hè. Daarachteraan hoor je Bruno Mars en de Lazy Song. Ja, zo'n dag dat je gewoon helemaal niks doet. Nee. Lekker hè? Heerlijk, heerlijk zulke dagen. Na al die drukke dagen van, van vorige week. Joh, die feestdagen en dan zit je met die kerstboom, wat moet je ermee? Nou, die, heb ik over straat zien, uh, eh, zo'n rollenbol. Ja, echt <laughs> jongen, jongen. Goed, we gaan nog even terug naar eh, de nieuwjaarsduik, want het aantal duikers dat tijdens nieuwjaarsdag in Zandvoort een verfrissende duik in de Noordzee nam, was veel groter dan ooit. De oudste nieuwjaarsduik van het land, alweer de 52ste, mocht zich dit keer verheugen in een recordaantal van 2800 deelnemers. Dat is niet niks hoor, 2800. 100 deelnemers. Vergeleken bij de 1800 van vorig jaar een forse stijging. Ook dit jaar stond de duik in het teken van een goed doel. De organisatie had de voedselbank die in Zandvoort heel veel goed werk verricht daarvoor aangewezen. De voedselbank mag binnenkort het bedrag van 650 euro tegemoet. Kijk, heel mooi. Geweldig initiatief. Goed, pen en papier. Nu we het toch over kerstbomen hebben. De traditionele Zandvoortse kerstboomverbranding zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 11 januari. De verbranding start om half acht op het strand ter hoogte van het gebouw op de rotonde aan de strandweg. Kinderen kunnen hun verzamelde kerstbomen diezelfde dag inleveren tussen 1 en 4 uur op het terrein naast het casino aan de Strandweg. Of bij de gemeente Remise aan de Kamerling Onderstraat 20. En ieder die een boom inlevert wordt beloond met 20 cent 20 eurocent en een lot. In de loterij worden 20 cadeaubonnen van 5 euro verloot. In de laatste week van januari maakt de gemeente de winnende lotnummers bekend op haar website. Vanzelfsprekend kunnen handelaren niet aan deze actie deelnemen. De Zandvoortse brandweer zal haar uiterste best doen de verbranding goed te laten verlopen. Voor de liefhebbers staat er uiteraard een kopje warme chocomelk eh, klaar. Goed, 11 januari, kerstboomverbranding om half acht bij de, ter hoogte van de rotonde aan de Strandweg. Zet ze maar in de fik. I am the God of hellfire, and I bring you Steek ze maar in de fik, die kerstbomen.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 Je de Howard Jones en Things Can Only Get Better. Ja, en de burgemeester moet morgen, afgezien van alle nieuwjaarsrecepties waar hij, naartoe moet, eh, heeft hij eh, morgen, eh, dat is 15 januari, biedt onze burgemeester Niek Meijer van Zandvoort samen met de SOS Marathon Kids de eerste steen aan voor het nieuwe SOS Kinderdorp in Ivoorkust. De bouw daarvan gaat deze maand van start. De steen wordt in ontvangst genomen door Leo Reitsma van de Internationale Kinderhulporganisatie. Speciaal voor deze officiële aangelegenheid heeft kunstenaar Pieter Lemmens voor de eerste steen een prachtig kunstwerk gemaakt. Deze zal vervolgens een plek krijgen in de, het nieuw te bouwen kinderdorp. Het estafette-team SOS Marathon Kids, bestaande uit zeven kinderen uit Haarlem en omstreken, loopt op zondag 11 maart de Schevening-Zandvoort Marathon van 42 kilometer over het strand. De opbrengst van deze marathon komt geheel ten goede aan de realisatie van een nieuw SOS kinderdorp in de Ivoriaanse hoofdstad. Ja, dat kan niet uitspreken. Yamoussoukro. Oké. Ja, ja. In deze vijfde editie lopen naast honderden volwassenen voor het eerst vijf kinderteams mee. Via de website www.scheveningenzandvoort.nl www.scheveningenzandvoort.nl kan iedereen zich nog eh, inschrijven voor deze unieke marathon. Individueel of als estafette team. www.scheveningenzandvoort.nl Ik vind het wel een hele aparte website hoor. Scheveningenzandvoort.nl Ja. show, hoe verzeer het gewoon. We gaan samen met Scheveningen. Dag met Amsterdam. <laughs> tricks that you used on me op zaterdag. We draaien alle soorten muziek gewoon door elkaar heen. Als eerste de je The Monkeys en I'm Not Your Stepping Stone. Gevolgd door uh, uit de jaren 80 muziek van de eh, The Breakdance en Street Dance. En het is uh, even half drie, hoog tijd voor het weerbericht met ons eigen weerwolf Albert-Jan Vos. Ja, vandaag luisteraars begonnen we de dag met veel bewolking en buiige regen. Maar de regen trok vrij snel naar het oosten weg. De rest van de dag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en geregeld zonneschijn. Maar er kan ook een enkele bui voorkomen. De wind waait uit het noordwesten en is overland vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. En aan zee krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. De temperatuur stijgt vanmiddag naar maximaal 9 graden. Vanavond is er nog een buienkans, maar de komende nacht blijft het droog. De noordwestelijke wind waait over land vrij krachtig en aan zee krachtig, windkracht 5 tot 6. En de temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden. Morgen profiteren we van een uitloper van het Azoren hoge drukgebied en daardoor blijft het droog en schijnt zo nu en dan de zon. De wind waait matig en aan zee vrij krachtig uit noordwesten en de temperatuur stijgt naar maximaal 8 tot 9 graden. Zondagavond en maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Het blijft tot ver in de nacht droog en er waait een matige wind die geleidelijk draait van noordwest naar west tot zuidwest. En de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden. Tot slot, overmorgen maandag passeert er in de ochtend een warmtefront en valt er wat lichte regen. Maar na frontpassage blijft het droog met een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. De zuidwestelijke wind draait van noordwest en is matig over land en krachtig aan zee. En de temperatuur stijgt naar waarden rond de 9 graden. Op de langere termijn is dat dinsdag tot met vrijdag blijft het droog en schijnt geregeld de zon. De wind waait uit het zuidwesten en is meest matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar waarden tussen de 7 en 9 graden. Oh, we krijgen gewoon lekker weer, Albert-Jan. Ja, lekker. Heerlijk, heerlijk. Je zal maar vakantie hebben nu. Dan kan je er lekker van genieten. Helemaal goed. Ja, Margriet, je hebt vakantie, dat weten we. <laughs> Meer weer is na te lezen op www.meteopagina.nl www.meteopagina.nl En hier is Sunrise van Simply Reds. Radio was dat Duran Duran en de Wild Boys. En daarmee werd het 10 minuten over half drie. Ik ben benieuwd of vandaag eh, mensen naar ons programma luisteren, Albert-Jan. Wat dan? Nou, heel veel nieuwjaarsrecepties natuurlijk. Oh ja, zeker, die moet je allemaal af, hè. Die moet je allemaal afgaan. Ja, en dat begon eh, gisteren al met die hele grote in, eh, in Theater de Krocht. De eerste gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van Zandvoort. En wat ik begrepen heb, was het daar bom ja, je stond eh, echt eh, zo. Eh, ja, hutje, hutje aan mutje. Dus dat, wil dus zeggen dat het wel een succes is. Want het was natuurlijk in het begin, was, na een aanloop daar naartoe, waren natuurlijk nog even van, ja, niet iedereen doet eraan mee. En, Ik was er een beetje huiverig voor. We waren een beetje huiverig voor, maar het was zo druk, zo alle, druk. Het was ook wel, wel warm, heb ik begrepen, tijdens de receptie. Maar goed, het was goed bezocht en dus de aftrap van de nieuwjaarsrecepties was, was prima. Maar er zijn nog een aantal die staan op het punt te beginnen en komen er nog aan. Want vandaag kunt u de Zandvoortse redders van van de KNRM de hand schudden in het botenhuis aan de Torbekkenstraat. Dat begint om drie uur. En SV Zandvoort houdt eh, eh, vandaag vanaf 5 uur zijn nieuwjaarsreceptie. Daaraan voorafgaande gaan drie wedstrijden tussen oud-selectiespelers, spelers van het huidige selectie en een veteranen-elftal. spelen daar natuurlijk nog een wedstrijd vooraf. Vanaf 5 uur dus aan de borrel bij de eh, voetbalvereniging. Dan gaan we naar zondag. Zondag zullen de leden van de ZRB, de, Zandvoortse Reddingsbrigade, proosten op het nieuwjaar. Dat doen doen vanaf 3 uur in de reddingspost Noord. Vanaf 4 uur staan de leden van ZSC in hun kantine aan de Duintjes Veldweg klaar om de nieuwjaarswensen uit te wisselen. Hieraan voorafgaand vanaf 1 uur wordt het jaarlijkse Jan Hempenius tennistoernooi gespeeld. Dus nog genoeg recepties te gaan. Nou, we gaan ze allemaal af, eh, Albert-Jan. En dan zijn we happy, jongen. Hey, hey, gezellig bij elkaar. Gezellig bij elkaar met de nieuwjaarsrecepties hier in Zandvoort.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 In één keer liep de computer vast. Nou, kan gebeuren natuurlijk. Daarachteraan hoorde je eh, deze single van de Outcast. Dat was Miss Jackson. Goed, uh, morgen. Ja, is niet voor iedereen weggelegd, maar eh, morgen is er een snertwandeling. Een snertwandeling. En dat heeft niks te maken met het feit dat het geen leuke wandeling zou zijn, maar natuurlijk juist de echte snert. Echte soep. Want het Nationaal Park Zuid-Kennemerland organiseert morgen een twee uur durende snertwandeling voor jong en oud. De start is om 11 uur bij bezoekerscentrum De Zandwaaier Zeeweg te Overveen. Na afloop kunt u uw handen warmen aan een kop snert of warme chocomelk, verkrijgbaar in het duincafé naast De Zandwaaier. De kosten bedragen 2,50 euro per deelnemer. Chocomel en Snert zijn niet bij de prijs inbegrepen. Aanmelden noodzakelijk via www.npzk.nl Ik zal het nog even herhalen. www.npzk.nl Of u kunt bellen met 023 54 111 23 541 3. Morgen 11 uur een snertwandeling. Heb jij het ook niet eh, dat je weer een beetje moet wennen? Ja. Het is al een jaar geleden dat wij Zalvert op zaterdag hebben gedaan. <laughs> ja. jaar 31 december. Ja. En eh, wat ik verleden jaar eigenlijk gemist heb is eh, Eurohit 2011. Klopt. Die... De lijst met de 100 beste platen van het afgelopen jaar, samengesteld uit de Euro Breakdown. Maar daar hebben we een oplossing voor gevonden. Kijk, wat gaat er gebeuren? Aanstaande vrijdag vanaf 9 uur s morgens tot 5 uur s middags. Live vanuit de studio. De ZFM Top 100. De Euro Breakdown van vorig jaar. Dus zet het in je agenda. 13 januari. Hoe verzinnen jullie dat dan ook alweer? Hè? Vrijdag, de 13e. Ja. Van 9 uur s morgens tot 5 eh, uur s middags live. De Top 100 van de Euro Breakdown. Gepresenteerd door Charles van Dam, Rob Harms en... DJ Sorro. Nou, dat wordt een verrassing. Ik ben toch wel benieuwd wie dat is, hè? Ja, ik heb hem al een keertje gehoord. Hij heeft ja? al een keer de eh, Euro gedaan. Ja, Het oh. is de moeite dus- waard hoor, om naar eh, die DJ te luisteren. Luisteren, vrijdag, 13 januari van 9 tot 5. Het is donker, het is nacht. Ik zit heel alleen te leven. En de radio staat zacht. Wat muziekjes weg te geven. aan haar. Hoe haar blik me kon vervoeren. denk ik vaak nog terug aan haar. En de radio speelt zacht al die liedjes naar elkaar. Was het wat ik had verwacht, of was het veel te zwaar? In het donker in de nacht, niet zo lang geleden, maar het lijkt een ver verleden. Ze heette Domino, of ze noemde zich zo.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 Zie me graag, ik heb je nodig Ik heb je nodig Ik wil niemand anders dan jij Niemand anders albert Mooi, hè? Door de Clouseau met de Clouseau medley. Nou, wij zijn dus zo dadelijk weer na drie uur met nog twee uur lang voort op zaterdag.